Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 700 mensen buiten moeten slapen. Door de drukte was er binnen voor hen geen plek meer. Dat is de laatste tijd wel vaker gebeurd, maar het is voor het eerst dat het om zo'n grote groep gaat. Gisteren trok een deel van het personeel van het aanmeldcentrum ook al aan de bel. Op deze manier gaan ze het niet lang meer volhouden, zegt collega Ellen Kamphorst. Ze zien gewoon geen oplossing en werken dus al een jaar in die werkdruk. En NRC had volgens mij vorige maand nog het verhaal... dat ongeveer een derde van het personeel daar ziek is. Dus nou, dat zegt ook al genoeg voor de rest van het personeel. En ze zeggen gewoon, de mensen die ik daar sprak gisteren... die zeggen ook gewoon, ja, dit doet mij gewoon pijn in mijn coa hart Gisteren stopten ze daarom een tijdje met werken. Het is niet duidelijk of ze dat de komende tijd vaker zullen doen. En een extra spannende dag in Oekraïne vandaag. Het is een nationale feestdag. President Zelensky denkt dat Rusland juist daarom vandaag wel eens bommen zou willen gooien op Kiev. Het is niet erg feestelijk in de stad dus, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Het enige verschil wat je ziet, hè, wat een verschil maakt met een normale dag in Kiev als je het woord normaal wel kan gebruiken, is dat veel mensen er anders uitzien. Eh, ze zijn vaak gekleed in een nationale klederdracht, hè, de Vishavanka. Nou, ook zijn er in de belangrijke straten van Kiev kapotgeschoten Russische tanks gezet. Het Oekraïense leger wil zo laten zien dat ze nog lang niet verslagen zijn door de Russen. En de voetbalvrouwen hebben een nieuwe bondscoach. Andries Jonker moet Oranje naar het WK van volgend jaar leiden. Hij was onder meer assistent van Louis van Gaal bij Bayern München en Barcelona in 2001 was hij ook al even bondscoach van de Oranje Vrouwen. Een paar weken geleden zei Jonker nog dat hij twijfelde of hij dat opnieuw wilde. Waar ik tot nu toe tegen hik is, ik wil graag elke dag met spelers eh, werken. En, en, dit is eens in de zoveel tijd met spelers werken. Het is heel leuk. Eh, met vrouwen kun je ontzettend goed aan, aan iets bouwen, iets werken. Ze zijn toegewijd. Dat vind ik het leuke kant. Maar tot nu toe heb ik steeds de boot afgehouden omdat ik elke dag op het veld wil staan. Maar nu heeft hij dus toch ja gezegd. Jonker is de opvolger van Mark Parsons. Die werd twee weken geleden ontslagen na een teleurstellend EK K voor Nederland. En het weer nog opnieuw een zonnige zomerdag, droog. En alleen vanmiddag zijn er wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten tijdverlies. En van Amsterdam naar Den Haag doe je er 5 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 <laughs> Anita, Maluma. Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa. Tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí. Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa pero novia no es esposa, porque esto es para ti. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos aquí Maluma, bebé, Desde los tiempos de el panty pa'l lado. y tomando dos coronas bien arrebatado. Mucho paparazzi por todos lados. Recuerda todo el cochineo en el Lambo rentado Tranquila, mira como es la vida Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida Y tranquila, respira igual Si la Que yo tenga novia nueva, eso nada te quita Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así estamos de acuerdo. Puede pasar lo que sea. Voy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Voy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. armes lío que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo. Esperemos un año, tal vez dos o cuatro. Pero por el momento feliz en los cuatro. No me armes lío que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo. Esperemos un año, tal vez dos o cuatro. Pero en lo que llega. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea. Voy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Voy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Yeah, yeah. Nog altijd hebben we zomerse temperaturen en daar horen ook zonnige klanken bij. In de Latin-sfeer heb ik drie songs gevonden van mijn gading. Sentimiento A que escuchen como ruge el león El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes controlaban solo la ciudad. Mientras tanto viajaba contigo curándote cosas, como hacerte una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar. El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas, mi guitarra escuchaba las olas mientras tú te mojabas el pelo y creí de un anciano hechicero que por siempre foto a mi mente y me arruina el invierno presente. Pero a quién se le debe culpar. Si acaso escuchas esta canción, he comprado un Volkswagen. Es muy chico, pero sé que cabes. Por si un día quisieras viajar. Nunca voy a olvidar esa vez que curaste en la playa que siempre dormirías en mi cama y borracho vendí mi guitarra y te compré unas alagas de plata que se volvieron negras antes de volver alle seizoenen. Quiero bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia misteriosa, le da poder al que la toca, le pone trampas al amor y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que Quiero bailar contigo, mi amor, que tocan ángeles azules y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para Aanbevolen. Triple Play. Tennessee is zonder twijfel de thuisbasis van veel van wat we kennen als moderne Amerikaanse muziek. Soul, gospel, rhythm and blues, rock and roll en andere genres hebben allemaal hun wortels in de stad. Dankzij Chuck Berry, Mark Cohn en John Hyatt brengen we een bezoek aan de stad. Als eerste hoorde je Chuck Berry. Put on my blue suede shoes and boarded the plane, touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring.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 Met achtereenvolgens Je Laat Me Zijn, Code Rood en Tegen die Klippen Op. Ze maken ruzie om niks. Zien problemen wanneer er geen reden voor is. Zoveel tranen worden zo vaak verspild. Terwijl niemand dat eigenlijk ooit heeft gewild. Maar laten wij het dan nu anders doen. We weten allebei dat nieuw ooit oud zal zijn. Want het gras blijft niet voor altijd groen. soms wat rust nodig hebt. Dat werkt ook andersom. En dat is goed voor ons. Je weet als geen ander dat dat nooit verandert.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 She's drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time. Green grew up far from here land of herbs and tea, where her daddy let his guards watch her as she walked the woods among the stars. Here in this retirement home, not everyone's the same, except the old forgot about tomorrow. Mm -hmm there staring at the clock Stop the time She repeats her smile It's her smile everywhere she's going. Doreen lives in that moment and parts of her life. Come back at night, drifting through the memories. Doreen lives in that moment of old time, drifting through the memories moment of old time. mood starts swinging. The devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy. I drank too little from a loving cup. It ran dry to the very last drop. There's nothing left from all that we try to be. I left my golden days behind me now my gypsy blood will show where it's gonna go. A blue sunrise is where to find me. And I'm hanging on the fret, but I'm not ready yet to bow my head. From a deep blue dawn to a golden day, that's a rocky road and a mighty long way. Riding the rut, still one day you'll be free. Yeah, you chase your demons by kneeling down, no longer a stranger in this old town. And time's a teacher, and finally you can see. My golden days are all around me my gypsy blood will show where it's gonna go. A blue sunrise is where to find me. And I'm hanging on the fret, but I'm not ready yet to bow my head. a blue sunrise to a golden day That's a rocky road and a mighty long way And time's a teacher and time An enemy Na na na na na na na na Ya na na na na na na na na Ya na na na na na na na na Ya na na na na la la la la la la Triple Play, een greep uit het verleden. in the living op songs uit het verleden, met Lucifer, de dijk en Ildse de Lange in de hoofdrol. Je komt bij een kruising, rechts, links of recht door. Toen je van huis ging, was het hiervoor precies waarom je alles verliet. Maar je kan de blues wel willen verlaten. De blues verlaat jou niet. Dat je kwam bij die kruising, kom rechts, links of rechtdoor. Je pijl gooi je neer, waar doe je het voor? Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je dan de blues wel wil verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. losing opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit.